Katrien Straatman met het NOS Journaal. De waardering voor koning Willem-Alexander neemt weer toe, blijkt uit de jaarlijkse NOS Koningsdag-enquête van Ipsos. 54% van de Nederlanders heeft vertrouwen in de koning en dat is iets meer dan vorig jaar. Vooral de menselijkheid van de koning en zijn betrokkenheid bij de samenleving worden gewaardeerd. Maar niet alles was positief, zegt Koningshuisverslaggever Simone Tukker. Nederlanders zijn ook kritisch op de kosten die komen kijken bij het Koningshuis. Veel mensen moeten geld inleveren. Voor de koning kwam er dit jaar juist geld bij. Zijn begroting steeg naar ruim boven de 60 miljoen. Koning Willem-Alexander krijgt net als vorig jaar als rapportcijfer een 6,9. Iran heeft de VS via tussenpersonen een nieuw voorstel voor vrede gestuurd... meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios. Insteek van de Iraniërs zou zijn om eerst de blokkade van de straat van Hormuz... door beide partijen op te heffen en de gevechten te beëindigen. In een later stadium zou Iran dan ook bereid zijn om te onderhandelen over een kernprogramma. De NS wil kunstmatig intelligentie inzetten in de cabine. Met berekeningen waarbij ook het gewicht van de trein en het weer worden meegenomen... moet de machinist zo efficiënt mogelijk remmen en optrekken. Zo hoopt de NS 5 à 6 procent stroom te besparen. En dat kan de druk op het energienet enigszins verlichten. Voetballer Xavi Simons mist het WK van komend zomer. De middenvelder raakte afgelopen week einde geblesseerd aan zijn knie... in de wedstrijd van zijn club Tottenham Hotspur. Het is een tegenvaller voor Oranjebondscoach Ronald Koeman... zegt verslaggever Jan Kees van der Kun. Voor Koeman is het zeker een aderlating en inderdaad voor hemzelf natuurlijk ook vreselijk. Hij ging daar schreeuwend van de pijn van het veld af in Wolverhampton... waar hij met zijn ploeg Tottenham Hotspur speelde. Maar voor hem, ja, hij schreef het zelf ook op Instagram... het is echt heartbreaking. Het WK, daar gaat een kruis door... Ook oranje middenvelder Jerdy Schouten moest al afzeggen voor het WK door een blessure.